Ja, waar we nog een eh, randje van eh, dit eh, uur meenemen voor de start van het nationale autosportseizoen. Het is eigenlijk al begonnen, want ja, zaterdag werden al de eerste races al verreden. In de Tourwagen Dieselclub was het al een wedstrijd geweest in de Formule Ford die op twee handen te tellen zijn eh, aan het aantal auto's. Ja, eh, ik maak er bijna een flauwe grap over, maar misschien is het eh, niet helemaal leuk voor de mensen die in die sport actief zijn. En we hebben natuurlijk de GT4 al een wedstrijd gehad met als winnaar Duncan Huisman. Nou, de, Duncan Huisman, Lisette Braams, die is voor jou iemand die niet onbekend is. Nee, ik heb met Duncan het weggereden. Ja, wat is het voor een man? Ehm, ja, nou, dat is <laughs> gewoon een topcoureur. Ja? <laughs> hij is eh, gek op regen. En eh, hij meldde mij dat eh, hij dacht dat hij... nee, niet hij dacht. Hij, de Porsches waren sneller in de regen, dacht hij. Ja. Dus toch dacht. Ja. <laughs> Alleen, ehm, hij zei dus dat zijn had ze, bandenspanning of zoiets, had hij iets aan gedaan. Ja. Waar hij dus waanzinnig veel grip op de weg had gekregen. Ja. En die wagen dus heel erg goed lag. En dat was dus eigenlijk de reden dat hij dus zo ver voor, eh, vooruit kon komen. Ja. Maar met het wek heb je daar ook nog iets van opgestoken van hem eh, in dat, nou, dat opzicht? Ik wilde eigenlijk het wek eh, zelf een beetje doen om weer een beetje terug op, de, ja, op, de, op het circuit te komen, zeg maar. Over mijn angst heen te komen en ja. op. En ehm, ja, daar heeft hij me echt gewoon goed mee geholpen. Hij heeft, ik heb in eerste instantie gezegd, ik rij minimale stintjes. Dus eigenlijk heeft hij heel het weggegeven. <laughs> En mocht ik eh, gezellig naast hem gaan staan op het podium. <laughs> ja, goed. Maar je hebt wel wat. Je hebt uiteindelijk toch ook gewoon zelf ook eh, wat meters eh, gereden. Ja, we hebben natuurlijk. De eerste race was ontzettend nat. Dus heel veel regen gehad. Nou, daar heb ik gisteren heel veel lol van gehad eigenlijk. Mhm. Want ik ben dus gewoon niet meer bang in de regen. Nee. En de tweede race was het, ja, spekglad. Ja ja, dat was voor mij ook wel eigenlijk. Ik vond het helemaal niet zo eng dus eigenlijk. uitdaging eigenlijk dan om het dan weer eh, gewoon uh, jouw rechten te trekken. Ja, super. Ja. ik ben er nog niet helemaal hoor. Dat zei ik net al. Maar ja. ik ben echt weer terug aan het komen. Dat, eh, dat gevoel dat heb je wel. Ja, ik, het moet verdorie. <laughs> Sorry voor het uh, vloeken, maar... Ja, nou, maar dat maakt ook niet uit. Dat, dat, dat tekent in ieder geval de karakter. Eh, eh, ja, dat moet gewoon. Ja. ja. en verder is Duncan gewoon een hele goede vriend van ons. Ja. Komt uit Rotterdam natuurlijk, dus dat... ja, dat zit er dichtbij ja. natuurlijk. Ja. <laughs> Heb je al gauw dan, hè? <laughs> ja. Goed, Dylan. nog even nog, ja, het, het, de autosportseizoen in de notendop. Radical Cup was een hele leuke cup. Tenminste, eh, wat persberichten betreft. En toen kwam, die, eh, kwam, kwam er eh, niks meer van. Nee, het is natuurlijk heel goed als er weer een klasse bij komt. Heel goed initiatief. Ja. Maar ik vond die persberichten vond ik een beetje te rooskleurig. Ja. Had je dat al snel in de gaten dan? Ja, ik zit natuurlijk midden in de autosport en ik weet links en rechts hoor je verhalen. Ja. En dan denk ik, ja, die persberichten is niet helemaal eerlijk. Nee. Is dat ook om toch kijken van, van je gaat natuurlijk niet een negatief verhaal ophangen. En kijken of je... Ik moet wel realistisch ja. Ook in persberichten. Ja. Uh, zie je het er ooit nog van komen? Ik denk dat de auto. Ja. Dat echt een heel mooi, goed raceautootje. Ja. Heel betrouwbaar. En ik denk dat ze nog wel doorgaan, die jongens. Mhm. En dat het nu gewoon even, ja, het verkeerde moment, verkeerde tijd, verkeerde aanpak, verkeerde... Ja, alles verkeerd eigenlijk. Ja, een beetje, een beetje in het eh, moment eh, gekozen om, om dat ding in de markt te zetten. Dat is misschien niet het juiste moment geweest maar zo zeggen, het was even niet het moment. Het was niet de tijd. Mhm. En ik hoop dat ze nog door kunnen zetten dat inderdaad volgend jaar kunnen gaan neerzetten. Ja. En eh, ja, ik denk dat het wel potentie heeft. ga ik nog even naar eh, Marcel eh, als, als laatste van het drietal. als jij gewoon niet alleen naar je eigen klasse kijkt. Wat, wat, denk jij dat er voor het publiek een hele interessante klasse is... waarvan je denkt, nou daar zullen ze toch wel voor blijven zitten? Nou, ik denk in principe alle klasses. Want eh, wat Dylan in het begin ook al zegt, eh, misschien toch net even een paar eh, deelnemers minder. Maar ik denk het niveau is absoluut niet minder. Nee. En ja, GT4, mooie klasse. Clio, ehm, ja, in mijn ogen ook super mooie klasse. Diesels, lekker spannend, leuke klasse. Swiftjes, onervaren, snelle gassen ja, die nog wel eens wat kunnen uithalen, verwacht ik morgen. En ja, Formule Ford, ondanks het deelnemersveld, eh, ik heb het niet gezien wat ik wel hoorde, absoluut een eh, mooie spannende race geweest. Mhm. Dus eh, ja, ik denk wel dat het wel leuk wordt morgen. Laat me komen dan? Ja, dat absoluut. Laat me weer lekker beginnen. Ja, ik denk dat het ook belangrijk is gewoon dat die geluidsdagen goed komen. Ja? Voor de autosport in Nederland. ja. Er zijn natuurlijk wel goede stappen gezet. Daardoor kan je weer grote zou dat ook schelen? Dat dat misschien die, eh, wat, wat, wat, een beetje die stemming die nu een beetje heerst op het circuit van... Dat zal al van de, eh, eh, de World Series, waarin goed. Ja, en, wat Dylan net zegt, wat ik dan eventueel zei van de World Series. Maar ik denk dat we, ja, misschien in mijn ogen vind ik dat het mooiste met, eh, met Tommy erbij, eh, het WTCC. Ja. Tommy heeft nu een topauto en eh, hopelijk volgend jaar weer. Ja, laat maar komen. Oké, nou goed. Ik dank jullie alle drie hartelijk weer voor jullie uh, licht over, over het seizoen van 2010. graag bij IJs en Wederdienen weer tot volgend jaar dan maar weer. Tot <laughs> ja. ja. Dat was het weer. Eh, <laughs> dat was het weer. Eh, ik ga eerst even een eh, nummer draaien van We Cook With Fire. Want daarna heb ik nog wel heel snel een aantal telefoonnummers te bellen. Want dat heeft te maken met de nieuwe single die zij gaan presenteren. Donderdag in Patronaat. The the cats and the dogs aloud. It's Monday morning, everything is closed. So why did I get up? Why did I get up? That's it, that's it. It's one of those days. It's way too early, nobody is out. So why did I get up? Why did I get up? The birds and the cats and the dogs singing aloud. Why? tell me why couldn't I just skip this day? Please tell me why couldn't I just skip this day? You tell me why couldn't I just skip this day? It's cold and wet, it's all pouring down. So why did I get up? did I get up? It's nice and warm where I belong in my bed. It's juice really better. I don't wanna know. I'll write the man a letter today. It's no show. Well, I'm not a morning person, you know. raad van vandaag. De artiest, eh, tenminste artiesten, muzikant eh, hier uit de streek. Uit de Meijer komt ze, Fabiana Dammers. in eh, zondag in Kennemerland. nu ga ik even kijken of het allemaal niet begint rond te loeien. Maar dat valt nog allemaal wel mee. ik zet eventjes eentje eventjes, eventjes zachter. Ik begin even met Gunter. Goedemiddag Gunter. Goedemiddag, ja. Ja, en aan de andere kant zit Wouter. Goedemiddag Wouter. Hey. Hey, hallo. Uh, want uh, de beide heren zijn van We Cook With Fire. Um, ze gaan 8 april gaan ze een, uh, een single presentatie doen van hun nieuwste single. Ik begin even met jou, Gunther. want het is niet zomaar een single. Ik heb hem al stiekem gehoord in, in het Witte Theater tijdens Bunker Rock van een aantal weken terug. Maar het is wel een hele bijzondere single. Ja, natuurlijk. ja, we zijn er ook heel trots en tevreden mee. En uh, ja, eh, lekker verschillend. Zeg maar. Er staan twee nummers op. Ja. En uh, ja, een lekker, lekker funky en die andere toch wat meer rechtdoor recht aan. En, eh, maar ja, lekker gokken. Ja. jullie, eh, hoe, hoe zijn jullie, want, want is het bij jou ontstaan, dat, dat, dit, dit, dit nummer? Of is het meer een samenspel van, van de band helemaal geweest? Nou, het is, ik heb ze wel geschreven, die nummers. Maar uh, ja, zonder die band eh, zouden het nooit die nummers zijn geworden die het nu zijn. En die zijn echt eh, goed geworden. Ja. Dus eh, ja, dat was zeker ja, een ander resultaat met, een, met andere mensen. En, nou, hoe lang zijn jullie mee bezig geweest? Hoe lang? Ja. Nou, ja. Nou, we zaten een weekendje in, in IJmuiden, in de, in de Ja. ja. En... ehm nou ja, dan nog masteren en nog maar mixen. Dus dat duurt dan wel een beetje. Maar ja, weet ik wat, een maand. Een maand, ja. Ja, zoiets. Ja. Wouter? Ja. Want eh, jij hangt aan de andere kant eh, van, de, van de lijn. Ja. Eh, want want jullie zijn al een tijdje al bezig. kun je zeggen van science industry, want daar hebben we het dan over. dat dit, dit, misschien wel iets is van... Hè, met, een, met zo'n met zo'n vingerknip, dit is hem? Ja, nou weet je, we, we gaan wel steeds meer naar dat soort eh, nummers toe. We hebben ook weer een aantal nieuwe nummers eh, na Science Industry gemaakt. die zijn wel in, die, in diezelfde lijn, zeg maar. Dus eh, het is misschien wel een beetje... ja, uiteindelijk was een stijl gevonden. En dat is wel een beetje die stijl, zeg maar. Ja, Het is wel representatief, zeg maar, voor onze muziek, denk ik, vanaf nu. ja. ja. representatief, want jullie willen toch heel duidelijk een eigen geluid in dat, dat zich laten horen. Ja, ik denk wel dat je onze nummers, uh, dat die zich onderscheiden van de rest zeker. Door een bepaalde, eh, ja, gewoon wel een bepaalde sound die we hebben. Ja. ja, wat heeft Science Industry wat die andere nummers nou bijvoorbeeld nou niet hadden? Uh, nou, het is wel echt ons, denk ik, meest up-tempo nummer. Ja. En het is ook wel iets rockiger dan de rest, denk ik. Ja. ja, de rocktraan. Ja. Eh, eh, kan ik het zo zeggen, kenmerkt het eh, zich ook soul funk met een rockrandje? Ja, zeker wel. Ja, ja? Want het is niet gewoon, het is niet echt een recht door zee rock. Je hoort wel onze oude, oude sound erin terug, denk ik. Ja. ja. Ja. Uh, Gunther, ben, ben, jij samen met, met Wouter de grondleggers van We Cook With Fire? Hoe moet ik het zien? nee. nee. Nee, ik, ik kwam wel met die naam op, maar, uh, die, die, zeg maar de, oorsprong van de band gaat dan nog verder terug. En die ligt eigenlijk bij, bij Wouter en Timo. Ja. En, uh, bij, uh, bij Jurian, dat was ja. de oude bassist. Ja. Um, ja, ik, ik kwam dan... Ja, mij hadden ze gevonden, of ik hun. Dus... Ja. Je, je, hebt ze gevonden op internet? Ja, wij waren met z'n drieën. Ja, met z'n drieën, Zeg Wouter. Ja. En toen gingen we zanger zoeken en toen eh, hadden we Gunther. <laughs> ja. Eh, want Gunther, eh, ik heb je op Bunker Rock gezien. Mhm. Maar je, je, je, ik vind je af en toe qua, qua stijl iets ook weg hebben van Joe Cocker. Oh. Ja. Nou, dankjewel. Daar <laughs> uh, eh, ben ik wel ook tevreden mee, hoor. Ja, ja nou, je, staat, je staat er zo af en toe bij zo van... Nou, eh, die heeft er wel zin in in ieder geval. Eh, dat, dat merk ik wel heel duidelijk. en het is een, een hele mooie manier van voortbewegen ook. En je doet me af en toe denken aan Joe Cocker. Daar, daar, daar deed het me een beetje aan denken. Oké. Ja. ja. Maar, ja, mooie manier van voortbeweging. Ja. <laughs> Mooi compliment. <laughs> maar ga je er ook in op, eh, Gunter? Als je op het moment als je op het podium staat of, eh, of bezig bent. Eh, als toetsenist onder andere, maar ook gewoon als zanger. Ja, ja. Ik, ik ja volgens, ehm, ja, volgens mij ben ik een ander mens daar op het podium. Ja? Je tran Ik, ik, gebeurt ook heel vaak met ja, mensen die ik gewoon al het normale leven kennen. Die zien we dan een keer spelen en die denken van... Nou, dat ik dacht niet dat jij dat bent. Ja. Eh, of ja, dus eh, ja, voor mij is dat eh, podium ook onwijs ja, lekker om daar te staan, om even alles los te laten. Alles mag, alles kan. En dat vind ik wel echt... Ja, Probeer je ook over te brengen op het publiek, neem ik aan. Ja, natuurlijk wel. Ja. ga even weer naar Wouter. Uh, nou 8 april is eh, de single, eh, ja, de, de singlepresentatie in, eh, in het patronaat. Ja. Ehm, ja, hoe laat begint het? we gaan om 10 uur trappen af. Om 10 uur trappen jullie af. Is het alleen maar die single of wordt er ook nog andere dingen eromheen gedaan? het, het gaat om die single en we spelen een uurtje. Ja. Een setje van een uur. En, maar op die singles staat ook nog een, uh, een eh, tweede singeltje. Dus het is eigenlijk eh, ja, een dubbel single, zou ik het wel noemen. Ja. En nou, het gaat vooral om die single natuurlijk, maar we hebben wel nog wat leuke verrassingen in petto natuurlijk. Ja. <laughs> Dus de mensen moeten gewoon in het patronaatcafé zelf maar kijken wat, wat handig is in dat, dat opzicht. Ja, precies. Het wordt gewoon vet. Ja, zeker. Ja. Nou, hadden we net uh, Skip the Day, hadden we, eh, Skip This Day, ik moet het goed zeggen, eh, hadden we net gedraaid. maar jullie hadden oh, van de EP, e de, de Chilled Greaseburger, hadden jullie een hele mooie, een mooie nummer erop gezet. Neem aan dat je wel weet welke ik bedoel. Ja, Superstar. Ja, nou, zullen we daar nog even naar luisteren? En dan weet iedereen dat ze dus donderdagavond gewoon in het patronaat moeten, moeten zijn, patronaatcafé. Ja. Kunnen, ze kunnen gewoon voor niks naar binnen, hè? Helemaal gratis. Helemaal gratis. Nou, mensen eh, eh, die eh, dus even weten, willen weten wat het is. Nou, het is op de Raaks. Daar vindt, het, vindt het allemaal plaats. Ehm, dank jullie wel voor de, voor de bijdrage in het programma. Oké dan. ja, bedankt. Dank voor het Oké. Okay. dit is hem dan. tenminste, de, vorige single is, is dit. En dat is Superstar. Luister zelf. En aanstaande donderdag wordt hier gepresenteerd de nieuwe single van We Cook Fire. En dat is natuurlijk The Science Industry. sun, Bring on the champagne. Huh. Mr. Boss Baseman. Star van eh, We Cook With Fire. En ja, eh, het is, eh, je, je, belt normaal de ander eigenlijk op. Tenminste, Gunther was eigenlijk degene die die het niet zou doen. Want ik had eh, op het oog om Timo eh, in de uitzending te halen. Nou, eh, Timo klonk een beetje beneden. jou, maar ik ben net te laat. hallo Timo. <laughs> Hoi, ik ben er hoor. Ja, je bent er. het, nou, je hebt hem net kunnen horen, Superstar. toch nog even met jou dan ook nog eventjes. want je bent de drummer van de band. ja, staat jij er al vanaf het begin af aan bij? Jazeker, ik ben... We zijn ik ben met Wouter begonnen en eh, sindsdien is het balletje gaan rollen. En eh, ja, hij rolt nog steeds. Ja. Eh, merk je ook dat, dat jullie muziek een beetje al behoorlijk in de belangstelling begint te staan? Ja, zeker. We krijgen steeds meer aandacht. En nu ook helemaal door ZFM. We worden gewoon, worden gewoon gebeld door jullie. Helemaal top. Ja, ja nou ja, goed. <laughs> Ja, ja, daar gaat het uiteindelijk wel om, hè, natuurlijk. Zeker. We, proberen zoveel mogelijk luisteraars zo te benaderen. En ja. hopelijk zoveel mogelijk aandacht te krijgen. Ja, want uh, was iemand van 3 voor 12 die zei dat op een gegeven moment, ik geloof dat het Michael Ineke was, die zei van nou het moet heel raar lopen, willen jullie niet eh, de landelijke aandacht eh, trekken? Kijk, daar moet, dat, dat, dat, zijn Tenminste, mooie kritiek. Ja, Dat, zijn, dat, dat was een tekst van hem als ik het goed begrepen ja, had. Ja, Dat echt, was was echt top. Ja. nou heb je, want we hadden het net al over de single presentatie in het patronaat. we kunnen het nog wel even hebben over dit nummer, Superstar. Hoe, is dat, hoe is dat bedacht? hoe dat eh, bedacht is. Eh, weet je er iets van? Jazeker. Ja. Dat, eh, eigenlijk zoals Ileneur. Ja. Een beetje spelende wijs tot, tot stand gekomen. Ik weet nog dat Wouter ook een keer die riff bedacht had. Ja. En kwam mee aanzetten in de oefenruimte of, of hij heeft het een keer rondgemaild. Ja. En ja, toen dachten we, hier kunnen we wat mee. Ja. En gaandeweg uh, steeds meer veranderd uit het nummer. Ja. Een beetje funky gemaakt. Ja beetje aan het eind nog eh, een beetje de reggae erin. En eh, ja, zo is het eh, uiteindelijk geworden zoals het is geworden. Ja. Hoe, doen hoe doen jullie dat? kijken jullie dan ook toch een beetje de kunsten af van misschien hoe een ander het doet? Hè? Ik bedoel, ik schrijf ook wel eens stukjes en ik heb ook nog eens de wens. En dan wordt er ook gezegd van, ja, niks is origineels meer. geldt dat voor jullie ook? Nou ja, eigenlijk gaat het heel spellende wijs. We proberen onze eigen originaliteit te behouden. Ja. En dat is ook wel wat we vaak horen, dat we in ons genre origineel zijn. Ja. En ja, het ene nummer ontstaat anders dan het andere. Maar dit begon geloof ik met, eh, ja, dit was, was eh, met, met de melodie die begon. En we eh, denken je een tekst bij ja. van Gunther. En we, spelen, we spelen er allemaal omheen. En dat, uiteindelijk komt het bij elkaar van punt. En dan heb je gewoon een heel vet nummer. En dat is superstar. Ja. Ja, want iedere iedere speelt toch wel een belangrijke rol in dat, in dat hele verhaal zeker we, we zijn met z'n vieren en eh, ja, je hoort ons alle vier ook gewoon echt goed naar voren komen in dat nummer. Ja. Dus ja, ik ben trots op dat nummer, zeker. Ja, ja het is, eh, een belangrijk wapenfeit ook geweest, Superstar. Ja, dat is onze, onze gouden ouwe. Ja. Ja, oké. Altijd wel even te knallen. Ja, hij is eh, wel goed hier in de regio bekend, dit nummer. Ja, dit is wel het nummer wat, denk ik bij de, bij de, bij de mensen misschien het meest bekend is. Toch? Ja. Ook Door, de, door de vorige single. Ja. Chilled Greaseburger, daar stond hij ook op. En ja, eh, echt goede reacties gehad op dat nummer. Ja. Eh, en eh, hij staat ook gewoon op jullie repertoire als jullie ergens uh, in, uh, in Noord-Holland bezig zijn eigenlijk. Jazeker. Zelden dat, komt het voor dat we, dat we in een setje het nummer niet spelen. Dus ja. dat zegt genoeg. Ja. Science Industry hebben jullie een aantal weken geleden voor het eerst laten horen in ja, het Witte Theater. Bij een aflevering van Bunker Rock heb ik, heb ik gehoord. Ja. En ja, ik moet zeggen, ik stond uh, zowat, ik viel om van verbazing. Zo, <laughs> Oh ja. ja. <laughs> Maar nou goed, eh, de mensen moeten dat... Dat is een goed teken. Ja, maar dat, eh, dat is ook denk ik eh, de essentie van het hele verhaal, denk ik. Hè? Dat je, dat je dus je, je luisteraars op die manier ja, weet te bespelen op, op Ja, precies. We proberen toch altijd weer verrassend uit de hoek te komen. Ja. En ik geloof dat het met Science Industry wel zeker gelukt is. En ik ben erg benieuwd op de reacties als de single zo meteen gepresenteerd is. Ja. Het is gewoon echt, ja, Net zoals Superstar, eh, een echte, ja, een knaller gewoon. Ja. Zijn, zijn ze nu al eh, eh, druk bezig om bij een aantal omroepen hier in de buurt van... Nou, wij willen toch ook wel even deze single hebben? Nou, we proberen, we proberen singles bij zoveel mogelijk stations langs te brengen. En ja, het is altijd lastig om, om en eh, ja, de regionale aandacht te krijgen voor de ruis. Volgens mij, we doen ons best. Ja, nou ja, goed. Donderdagavond eh, in het eh, patronaat, ik geloof om tien uur, hè, is het... Uur, ja. nou, dan wordt het een herhaling. Ik dank je in ieder geval voor je bijdrage even in de uitzending. Jullie ook bedankt en tot donderdag zou ik zeggen. Ja, tot donderdag. Dan wordt het gepresenteerd. Het was Timo Kortbeek, de drummer van We Cook We Fire. Dit is Joshua Nollet van The Chef Special. No, it's black and white like that, man. No. life them beats and rhymes when I reach the skies. And I'm on my knees and cry when I ease the mind. And I'm leaving you behind and I'm screaming. Jesus Christ. Cause I can't read or write. I try to get a grip on this and make you trip on this. Try to make your hips can't resist the inch of it. I got a list of them things I need luck with. Trying to be me, be real, but what the fuck is? And dark mist hits my lungs when I'm stuck with this shit that I'm stuck with. Stuff I got shit with. Fuck, I'm addicted. I can't resist it. The fall of the city, I'm in love with the risk. And in incomplete when I miss to see that we all carry colors try to share with each other I'ma be me and you can still be you but we be so much more what we feeling to do I hit up take a look at my painting baby it's on me please look carefully take a look what I made now baby it's on me please be careful please take a look at my painting baby it's on. fears and I taste my tears. I got no shades on stage. I'm naked up here and all them critics in line spitting some lies, but why they blind for my soul? They think with their minds. But yo, hatred divides as I'm digging in time. 1968, the night that the king died. I can't expect us to all think alike, but I like the idea that I think that we might. So give it a try if you're feeling my vibe, cause you all got your pay and I'm giving your mind. Why criticize, ruin it why you're doing it? Let your eyes ride through it, please lose your mind and cool it don't talk for so far. Silence can guide us, can mend broken hearts. Lose me on the surface, come and meet me underneath. Cause every word I drop is another falling of me. Take a look at my painting, baby. It's on me. Please look het maar gedaan. Ik maar, dan was alles anders gegaan. Had ik maar, had ik maar, had ik het maar gedaan. Had ik maar, dan was alles anders gegaan. Had ik maar dan was alles anders gegaan Had ik maar, had ik maar, had ik het maar gedaan Had ik maar dan was alles heren van Emmerich en Co. En dan weer terug naar het uh, eh, ouderwetse klassieke handwerk van de Doors en Touch Me. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that? sky. Eh, Touch Me. Ja, het is eh, over. Eh, ik zei net dat het die Basjo was die uh, zou winnen. Maar ik kijk niet goed op het truitje. Want het truitje geeft een Zwitsers vlag. En dan betekent dus dat de winnaar van de Ronde van Vlaanderen van 2010 niet die Basjo is. Nee, Fabian Cancellara is de, is de winnaar van, van de Ronde van Vlaanderen. Hij wist een kilometer of wat bij de Bosbergen ongeveer kwam hij los. En wist die Tom Bonen eh, te lossen. En Bonen is ongeveer om een minuut achterstand eh, tweede geworden. Eh, en daarachter vinden we dan mannen als Leuke Mans. Die ongeveer weer een seconde of 40, 50 achter die Tom Bonen zat. met een derde en vierde plaats. Dus dat even in het kort wat betreft de, de wiel, het wielerrennen van vandaag. tijd voor nog meer muziek. Want ja, we zijn er nu toch lekker bezig. En deze, dat eh, zegt dan maar weer hoe waanzinnig deze wereld weer kan zijn. Dat blijkt dan maar weer eh, vandaag eh, in het nieuws hoe het allemaal weer is en met ons allemaal gaat. We worden weer gewoon met de neus op de feiten gedrukt. Hier is Gary Jules en Mad World. places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression head.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 I said, hey, better do it my way. Getting getting lucky and tired of everything that you desire. I said, hey. said, Hey, When the night creeps in and the sun goes down, better check your smile. Living life by the book felt good for a while. But I know, girl, your time is up. The lights are out, it's true. You lost your license, you lost your cue. The mirror broke for you, so I said, hey, hey, hey, hey. Better do it my way. Hey, hey. go, you're on your own. Won't tell you that I told you so. I said, hey. When the night creeps in and the sun goes down, better get your smile. Living life by the book felt good for a while, but I know, girl, your time is up. The lights are out, it's true. You lost your license, you lost your cue. The mirror broke for you, and I said, hey, hey. better do it my way. it loud. We're gonna make you hear the sound. Gonna make you sing, gonna make you swing. We'll spin the wheel around. So, baby, can't you see why you're hurting me? You take no chance, you never dance. So, what's it gonna be? let's do it my way. Hey, hey, hey, hey, hey, better do it my way. Hey, hey, hey, hey, hey, just do it my way. niet. Ik dacht, uh, jongens, we hebben nog 40 seconden over. Maar eh, dat blijkt dus niet eh, te zijn. Mirror Man van Liberty was dat. Bent ook uit de buurt. Namelijk uit Zandpoort komen ze. En Velsenbroek, daar kun je ze vinden. En dit was Mirror Man. zijn ook bezig om weer het nodige voor elkaar te krijgen. Jongens treden hier en daar nog eens op. En wellicht doen ze dat zeer binnenkort weer. Ik heb niet de agenda even gauw bij de hand wat ik wel heb is eh, een, eh, een, band die niet meer bestaat. Maar twee zijn er wel bezig en daarom noem ik het ook expres. Vincent Hartog en Arianna Abbestee die zijn onder de productionele leiding van Jason Filtenborg terechtgekomen. Writers Rain heet eh, het nieuwe, de nieuwe, ja, min of meer het nieuwe, de nieuwe band van deze twee. Maar ze zaten in deze band. En deze band was de Nobor Band tegenwoordig. toen was dat nog met Rob Howard en Steven Anneman er nog bij. Hier is I Paint the Sky Red. was hem helemaal. Eh, niemand minder dan eh, One More Band. Eh, vorig jaar hebben ze nog in het, ja, de editie van 2008, 2009 hebben ze meegedaan aan het verhaal van de Rob Akda Word. toen hebben ze nog wel wat, wat min of meer wat optredens gedaan. Ook hier bij ons in Zandvoort. In de studio hebben ze gestaan. In een van de, de nachtprogramma's toen de tijd. En ook in Zandvoort zelf eh, nog ergens eh, in een een of andere kroeg nog ergens staan met een aantal poolbiljarts. Eh, toen ging het allemaal nog heel erg goed. Maar op een gegeven moment waren er toch wat muzikale inzichten... die niet helemaal overeenkwamen met een ander deel van, van de band. Dus ja, vervolgens zijn er twee die besloten hadden om toch een beetje voor te gaan kijken van... misschien is er nog wel meer te halen afgelopen vrijdag was er eh, dus uh, eh, de Rob Akda wordt. Eh, die werd gewonnen door Ethereal. Ethereal brengt metal, zeg maar metal. En ja, om dat nu hier te gaan draaien, dat gaat mij nou net een beetje te ver. Het is... Hè, ik bedoel, we hadden helemaal aan het begin voor de ZFM-luisteraar bij de Muziek Boulevard hadden we er nog eh, Metallica. Maar ja, uh, Ethereal heeft nog niet het predicaat van uh, klassieke rockband. Dat hebben ze nog niet. Dus die sporen moeten ze nog eerst zien te verdienen. Maar wat nog net wel door de beugel kan, is hier waar we mee afsluiten. En dat is een, een, een, band waarvan ik had gehoopt dat ze er wel wat, wat meer uit hadden mogen halen. Eh, de jury dacht er toch iets anders over van de Grote Prijs van Nederland. Maar, eh, want die eh, hadden min of meer een belangrijke rol en een belangrijke stem in het hele verhaal van de Rob Akda Award bij de finale. Ik heb het over Gangster. En dat gaan we dan nu even draaien. Het is een instrumentaal gedeelte. Nou, we gaan het niet het instrumentale gedeelte draaien. We gaan gewoon kijken of we deze 3-2-1 timebomb vol kunnen maken tot aan het nieuws van 5 uur. Tot volgende week. Dag. Nou, dat gaan we nog niet helemaal redden. Want eh, ik ga hem nog even keer, eh, nog een keer eventjes opnieuw instarten. Want kijk, want anders dan redden we het helemaal echt niet eh, tot aan het nieuws van 5 uur.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 Op een bijeenkomst in mei wordt besloten op welke manier, zegt een woordvoerder. De racist Terblanche werd gisteren in zijn slaap vermoord. Er zijn twee zwarte medewerkers gearresteerd. Ze zeiden tegen de politie dat ze geen salaris hadden gekregen voor hun werk op de boerderij. De politie in Eindhoven heeft twee vrouwen opgepakt in verband met de dood van een meisje van twee. Het kind werd gisteren door de vrouwen zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht waar het overleed. De vrouwen zijn in het ziekenhuis aangehouden. Een van hen is de 21-jarige moeder van het kind. Bij een van de vrouwen was gisteren een feestje, maar wat zich er heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Iran organiseert een internationale conferentie over het terugdringen van kernwapens. Ongeveer 60 landen zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst die over 14 dagen in Teheran wordt gehouden. Iran is verwikkeld in een conflict met het Westen over kernenergie. Volgens Iran is China een van de deelnemers aan het congres... maar China zegt dat er nog geen besluit is genomen. De wielerklassieker De Ronde van Vlaanderen is gewonnen door de Zwitser Fabian Cancellara. Hij reed 15 kilometer voor de eindstrip weg van zijn medevluchter de Belg Tom Bonen en kwam alleen aan. Derde werd de Belg Philippe Schilberg. In de eredivisie hebben Ajax en PSV in de jacht op koploper Twente geen fout gemaakt. Ajax won met 1-0 van ADO Den Haag en PSV versloeg Willem II, ook met 1-0. Ajax staat nu vier punten achter koploper Twente en PSV 5. Er waren nog twee wedstrijden, Feyenoord-NAC 0-0 en Heracles NEC 2-0. In de eerste divisie is de Graafschap kampioen geworden.